van Kersteren met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu zegt dat er binnen twee dagen een opvolger voor hem wordt aangesteld. Hij zei op de Franse televisie dat de meeste partijen uit het parlement niet zitten te wachten op nieuwe verkiezingen. Twee dagen geleden maakte Le Cornu bekend af te treden, nog geen maand nadat hij was gestart. President Macron vroeg hem nog één poging te doen om de politieke crisis in Frankrijk op te lossen. In het land moet flink bezuinigd worden en de partijen moeten het eens worden over de begroting. VVD-senator Kees van der Zanden is vertrokken om een opeenstapeling van besluiten en standpunten. Dat zei hij bij Nieuwsuur. Daar ligt hij zijn besluit om de VVD te verlaten toe. Van der Zanden werd het meer en meer oneens met de VVD... toen de partij begon met de asielnoodmaatregelenwet... en het negatieve advies van de Raad van State vervolgens daarover negeerde. En toen de partij vorige maand een motie steunde om Antifa als terroristische, terroristische organisatie te bestempelen... was voor Van der Sande de maat vol. Hij vond dat veel te ver gaan en vertrok uit de VVD. De senator neemt zijn zetel mee. In Aalten in Gelderland hebben tientallen mensen zich uitgesproken... voor de komst van een asielzoekerscentrum. Ze overhandigden een boekje aan de burgemeester... waarin ze voor de opvang pleiten. De gemeente kondigde in mei een tijdelijk AZC aan voor 300 vluchtelingen. Na bezwaren werden de plannen uitgesteld. De burgemeester van Aalten zegt dat het goed is... dat zowel voor- als tegenstanders van zich laten horen... De gemeente buigt zich later dit jaar over de kwestie. De Amerikaanse politie heeft een man aangehouden... in verband met de dodelijke natuurbranden in Los Angeles begin dit jaar. De man zou op nieuwjaarsdag brand hebben gesticht en ook weer uit hebben gemaakt. Maar die brand bleef smeulen en laaide daarna weer op. De verdachte riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. Bij de brand kwamen 12 mensen om het leven... en er werden duizenden huizen en gebouwen verwoest. De schade bedroeg 150 miljard dollar.